Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Waarschuwt voor een terugval in de groei van de wereldeconomie. Dat komt door de Europese schuldencrisis, maar ook door lagere groeicijfers in opkomende economieën als India en Brazilië. De Wereldbank verwacht voor dit jaar een groei van 2,5 procent. Eerder werd uitgegaan van een percentage van 3,6. De eurolanden gezamenlijk krijgen te maken met een lichte krimp. Opkomende economieën als India, Brazilië, Zuid-Afrika en Turkije groeien nog wel fors, maar minder sterk dan voorheen. Het rapport van de Wereldbank sluit aan bij voorspellingen van het IMF. Topvrouw Lagarde waarschuwde vorige maand dat de wereldeconomie in gevaar komt als Europa niet snel met een oplossing komt. Door de trage reactie van de internationale gemeenschap zijn vorig jaar in Oost-Afrika onnodig veel mensen door honger om het leven gekomen. Dat stellen de hulporganisaties Oxfam en Save the Children. In Kenia, Ethiopië en Somalië kwamen tussen de 50.000 en 100.000 mensen om het leven. Volgens de twee Britse hulporganisaties was in augustus 2010 al bekend dat hongersnood dreigde. Pas in de zomer van het jaar daarop werd er actie ondernomen nadat media beelden hadden laten zien van de crisis. Het aantal doden en ook de kosten van de hulpverlening waren veel lager geweest als regeringen, VN en hulporganisaties sneller hadden gereageerd, schrijven Oxfam en Save the Children. Acteurs in pornofilms die in Los Angeles worden opgenomen moeten voortaan verplicht condooms gebruiken. Dat heeft de gemeenteraad van de Amerikaanse stad besloten. Het stadsbestuur bepaalde vorige week al dat pornoacteurs zich moeten beschermen tegen geslachtsziekten. Los Angeles is de eerste stad in de VS die zo'n wet heeft ingevoerd. De staat Californië bepaalde al eerder dat mannen in pornofilms condooms moeten gebruiken. Maar die regel wordt massaal geschonden. Pornomakers verzetten zich tegen het besluit. Ze denken dat de kijkers een condoom in beeld niet zullen waarderen. Het weer vrij helder. Op de meeste plaatsen ligt de vorst. Vanochtend eerst wat zon en een graad of drie.